Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn nog steeds veel vragen over de explosie in Antwerpen. Vanochtend was er een grote ontploffing in een appartementencomplex. Een bewoner van 44 kwam daarbij om het leven. Vijf anderen raakten gewond. Op dit moment worden nog vier mensen vermist, vertelt deze Vlaamse verslaggever. Met wie men geprobeerd heeft contact op te nemen, maar dat is niet gelukt. Dus al zeker vier, of het er meer zijn, daar zijn we niet zeker van. En ja, dat eh, laat natuurlijk wel een enorme indruk na. Het zou kunnen dat het ging om een gasexplosie explosie, maar dat wordt nog onderzocht. Ali B. hoort pas morgen welke straf het OM tegen hem eist. Drie vrouwen beschuldigen hem van aanranding en verkrachting. Vanwege een nieuwe getuige vandaag wordt de strafeis uitgesteld. De vrouw is zelf geen slachtoffer, maar zegt dat ze in 2018 een meisje heeft opgevangen... dat vertelde seksueel misbruikt te zijn door Ali B. Vanmiddag werd die getuige achter gesloten deuren gehoord door de rechters. Op een middelbare school in Culemborg heeft een docent examenfraude gepleegd. Dan gaf zijn leerlingen onterecht punten of paste antwoorden aan. Het kwam aan het licht toen de tweede corrector de toetsen nakeek. De vragen waarbij de docent antwoorden aanpaste tellen nu niet meer mee. Leerlingen die daardoor zakken mogen het examen opnieuw maken. En het lijstje ministers voor het nieuwe kabinet is rond. De afgelopen dagen kwamen al veel namen naar buiten. En vandaag kwam die van Reinette Klever erbij als minister voor ontwikkelingshulp. En dat is best opvallend, want als PVV-Kamerlid zei ze tijdens een debat dat ze ontwikkelingshulp wilde afschaffen. Hulporganisaties zijn dan ook verbaasd. Sowieso waren we al geschrokken van het nieuws dat het een PVV-minister zou worden. Dat hadden we al niet heel erg verwacht. En toen we hoorden wie het dan werd en eh, wat haar achtergrond is vroegen we ons helemaal af ehm, wat nou precies de toekomst gaat brengen voor ons. Het is eh, ja, een interessante keuze. Sinds begin vorig jaar zit Klever ook in het bestuur van Omroep Ongehoord Nederland. Het weer. Vanavond kan er alleen in het noordoosten nog een buitje vallen. Morgenochtend is er eerst kans op motregen. In de middag overal droog en dan meer zon. Bij opnieuw 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen wordt file gereden op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht... na een ongeluk bij de Leidse Rijntunnel. 4 kilometer file met een half uur vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Alles verkeer moet er dus langs via de parallelrijbaan voorlopig. je kan ook omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel... dus eh, ook 4 eh, kilometer file met een kwartier vertraging op de parallelrijbaan. A4 Den Haag-Amsterdam bij Knoppen.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 De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich is in Rusland aangeklaagd voor spionage voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Hij zou geheime informatie over een militaire fabriek hebben verzameld. De rechtszaak tegen Ali B. gaat morgen verder, heeft de rechtbank besloten. Dan hoort de artiest ook welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem eist. Het weer, morgenochtend hier en daar motregen. In de middag af en toe zon. S'avonds kans op stevige buien en onweer. Het wordt morgen rond de 18 graden. Het ritme van Zandvoort. shine. my butt. see. Move, mm, she wants to move, but you're hogging her, you're guarding her.